Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat minister Donner de vicepresident van de Raad van State wordt. Dat zeggen Haagse ingewijden. Een deel van de oppositie is tegen. De partijen willen niet dat Donner gaat adviseren over beleid van het kabinet waar hij zelf in heeft gezeten. Minister Donner zelf zegt van geen voordracht te weten. En volgens premier Rutte zijn de berichten over welke voordracht dan ook niet waar. Onderzoeksinstituut TNO stopt met het houden van proeven met apen. Andere instituten zijn er beter in, zegt TNO, en bovendien gebruiken die instituten ook al steeds minder apen. Om de werking van bijvoorbeeld medicijnen te testen gebruikt het onderzoeksinstituut voortaan alleen nog maar knaagdieren, minivarkens en zebravissen. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic wordt niet gesplitst in twee zaken. De hoofdaanklager wilde de aanklachten over de massamoord in Srebrenica apart behandelen, omdat die makkelijker te bewijzen is en het recht dus sneller zijn loop kan krijgen. Ook in verband met de slechte gezondheid van Mladic. Maar volgens de rechters zou Mladic benadeeld worden door een splitsing in twee zaken. De Tweede Kamer wil dat beginnende kunstenaars ook na 1 januari financiële hulp van de overheid kunnen krijgen. Volgend jaar wordt de kunstenaarsregeling WWIC afgeschaft, maar een Kamermeerderheid wil toch een vorm van steun behouden. Dat kan door de startersregeling van de bijstand zo aan te passen dat ook kunstenaars ervan gebruik kunnen maken. De Engelse spits Wayne Rooney mist waarschijnlijk de hele groepsfase van het EK voetbal van volgend jaar. De UEFA heeft hem drie wedstrijden geschorst voor de schop die hij bij de laatste kwalificatiewedstrijd uitdeelde aan een verdediger van Montenegro. De Engelse voetbalbond kan nog in beroep tegen de uitspraak. Dan het weer, vannacht helder, vooral in het oosten mist minima minimaal rond 3 graden.